4 uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. 25 mensen hebben gisteren in Arnhem een proces voor baal gekregen... omdat ze tegen de regels in in een groep bij elkaar stonden. Dat gebeurde aan het einde van de avond op de Rijnkade. Ook werd er iemand aangehouden voor belediging. Samenscholingen met meer dan drie personen zijn verboden vanwege het coronavirus. In natuurgebieden werd beter geluisterd naar de regels, zegt Natuurmonumenten. De organisatie had opgeroepen om thuis te blijven en daar lijken de meeste mensen gehoor aan te hebben gegeven. Natuurmonumenten en de veiligheidsregio's hopen dat het vandaag, ondanks het mooie weer, ook rustig blijft. De Verenigde Staten wachten twee zware weken met veel doden door het coronavirus, dat zegt president Trump. Hij wil een eerlijke verdeling van materialen in alle delen van het land. Vooral de staat New York is zwaar getroffen. Daar overleden gisteren 630 mensen aan het virus. Volgens gouverneur Cuomo is de besmettingspiek nog niet in zicht. Het dodental in de hele VS staat op 7500. President Trump wil de VS snel weer openstellen. Hij zegt niet nog maandenlang op deze voet verder te willen. In het noorden van Mexico zijn tenminste 19 doden gevallen... bij een schietpartij tussen rivaliserende bendes. Het gebeurde in de staat Chihuahua. Volgens lokale media waren de doden lid van het Juarez-kartel... en het Sinaloa-kartel. Het zou gaan om een van de bloedigste geweldsuitbarstingen in Mexico van dit jaar. De politie heeft de voortvluchtige Pascal M. opgepakt. Hij was betrokken bij de Zuid-Limburgse Parkstadbende. Vorig jaar kreeg hij 4,5 jaar cel, maar kwam niet opdagen voor de zitting en was sindsdien spoorloos. Gisteravond pakte de politie hem op in Heerlen. Pascal M. is de vader van Romano M., die als leider van de Parkstadbende werd gezien. Het weer, het is een heldere nacht. De temperatuur zakt naar 3 graden. Op enkele plaatsen met vorst aan de grond.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 left us without light. These shadows we know, they linger in your eyes tonight. Let's leave them behind. guys just need to hear this amazing new beat that's happening. Thank beat that's happening. good word, especially when it comes to her. our without her love. Kept on fighting it out with heartache. Till you came and you pulled me up. And I took you on a ride. Run away in the summer night. we would been there in time, you call me.